Goedenavond, ik ben Sid van der Linde en dit is het nieuws van NOS op 3. Vandaag had het moeten gebeuren, maar er is nog steeds geen nieuw kabinet. VVD, CDA en D66 hebben vanavond met hun eigen partijen overlegd over de opties die er nog waren. Bijvoorbeeld hetzelfde kabinet nog een keer, dus met de ChristenUnie erbij. Een optie die Sigrid Kaag eerder absoluut niet wilde. Verslaggever Arjan Noorlander. Dit was het kabinet van de spruitjeslucht, noemden ze het. Het was het kabinet van een verroeste auto die we niet weer opnieuw in gang moesten trekken. Ze heeft daar echt afstand van genomen. Dus toen eh, Johan Remkes, de informateur vanmiddag aan die tafel met die negen partijen zei... ik stel eigenlijk eh, de voortgang van het huidige kabinet voor waren anderen ook zeer verbaasd dat Sigrid Kaag van D66 daar geen bezwaar tegen leek te maken. Maar of de achterban van D66 het daar ook mee eens is, weten we dus nog niet. Morgen om half eens middags komen de partijen weer bij elkaar. Ajax-fans die gisteren zijn bekogeld met vuurwerk... mogen volgende wedstrijd gratis naar binnen. Fans van het Turkse Beşiktaş gooiden tijdens de Champions League-wedstrijd... vuurwerk in het Ajax-vak. Niemand raakte gewond en het vak werd een tijdje ontruimd. De Amsterdamse club baalt van de actie en nodigt de getroffen fans gratis uit voor de Champions League wedstrijd tegen Borussia Dortmund. Kroegen mogen met corona-polsbandjes werken. Dat heeft demissionair minister Grapperhaus laten weten. Zo'n bandje kan je krijgen wanneer je je QR-code hebt laten scannen. En daarmee kun je vervolgens sneller een andere kroeg binnen. James Bond-fans duiken over een uurtje de bioscoop in. Vannacht gaat de nieuwste film No Time to Die in Nederland in première. Het is de laatste film met acteur Daniel Craig in de hoofdrol. Deze fan kan niet wachten. Bond is sowieso totaal anders dan andere films. Je kan er bijna niks mee vergelijken. Het is al bijna 60 jaar bezig. En het, is gewoon een magie die van het scherm afspat. Het, het, is de actie, het is de Engelse humor. Zeker de Engelse humor die er afkomt. En we hebben er echt onwijs, onwijs veel zin in. Verschillende bioscopen blijven vannacht open en zetten om stipt 12 uur de film aan. Het weer nog, vooral in het noorden nog een bui. Later klaart het op. Morgen droog en af en toe zon. Het wordt 15 of 16 graden.